Door Almegens met het NOS-journaal. Iran waarschuwt voor een stevig antwoord nu de VN-sancties weer van kracht zijn. Die werden vannacht weer ingesteld vanwege de zorgen over het Iraanse atoomprogramma. Gevreesd wordt dat Teheran dat gebruikt om kernwapens te ontwikkelen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland zeggen dat de weg naar diplomatie nog wel open ligt. EU-buitenlandchef Callas zegt dat ze Iran blijft vragen om weer samen te werken met het internationaal atoomagentschap. Iran stopte die samenwerking in juli, na de aanvallen door Israël en de Verenigde Staten. De Russische aanval op Oekraïne van vannacht duurde volgens president Zelensky meer dan 12 uur. en spreekt van een barbaarse aanval. Volgens het Oekraïense leger vuurde Rusland vannacht bijna 600 drones en 50 raketten af op een aantal Oekraïnse steden. Luchtafweergeschut was urenlang actief en het luchtalarm ging in veel steden af. In Kiev kwamen vier mensen om het leven, raakten tientallen mensen gewond. En ook de zuidoostelijke stad Zaporizhia werd zwaar getroffen. Tijdens een trapeze-act is gistermiddag een acrobate verongelukt. Dat gebeurde in het oosten van Duitsland in de plaats Bautzen. Voor de ogen van het publiek verloor de acrobate op 5 meter hoogte haar evenwicht en viel in de piste. Het gebeurde voor de ogen van bijna 100 toeschouwers, voornamelijk gezinnen met kinderen. Het publiek werd door hulpdiensten opgevangen. In China is de hoogste brug ter wereld in gebruik genomen. De brug hangt boven een kloof en een rivier op 625 meter hoogte. Dat is te vergelijken met bijna twee keer de hoogte van de Eiffeltoren. De brug is bijna anderhalve kilometer lang. Aan de bouw is drie jaar gewerkt. Het duurt nu twee minuten om aan de overkant te komen in plaats van twee uur. Dat moet ook de economie in het gebied stimuleren. Het weer op veel plaatsen geregeld zon. Er ontstaan stapelwolken. Aan zee en in Zeeland is de zon het vaakst te zien. Graad of 19 wordt het. Morgen wolkenvelden met af en toe zon en een kans op een bui bij opnieuw ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 The stories always in. if you read between glad. I never thought I could feel this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling. ZFM. know you feel the flavor.